Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca is boos, de winkels zijn blij... en een hele hoop mensen zitten nog minstens een maand in onzekerheid. De lockdown blijft tot in ieder geval begin maart van kracht, zei Mark Rutte gisteren. De spagaat waarin we zitten is dat de cijfers zich op dit moment best goed ontwikkelen... wat zonder Britse variant versoepelingen mogelijk zou maken. Maar om die snelle opkomst van de Britse variant kunnen we niet heen. Het kabinet kan het eigenlijk nooit goed doen, zegt verslaggever Ron Frezen. Als je nu versoepelt ben je misschien te vroeg, krijg je daar kritiek op. Als je niet versoepelt, is dat dan wel uit te leggen? Is de schade dan niet eh, te groot? En die schade, die maatschappelijke schade, gaat sowieso de komende tijd echt een belangrijke rol spelen in die afwegingen. Eh, simpelweg omdat het eh, misschien toch ook te lang gaat duren allemaal. Er komen wel een paar kleine aanpassingen. De kinderopvang en de basis Scholen gaan weer open en winkels mogen open voor afhaal. Voor het eerst in 30 jaar hebben artsen minder kanker vastgesteld. 115.000 mensen kregen vorig jaar te horen dat ze kanker hebben, 4.000 minder dan het jaar ervoor. Dat komt door corona. In de eerste golf werd onderzoek even gestopt. Ook gingen mensen minder naar de dokter. Minstens 1 op de drie eindexamenscholieren dreigt te zakken, schrijft het Financiële Dagblad. Door corona zijn er flinke leerachterstanden, zeggen scholen tegen de krant. Het is nog niet zeker of de examens doorgaan. Minister Slop hakt later deze maand een knoop door. een Brits bedrijf verkoopt de ideale videovergaderachtergronden, tweedehands boeken... Niet om te lezen dus, maar om subtiel of minder subtiel in beeld te zetten. Kan je lekker intellectueel overkomen op je collega's. Het bedrijf krijgt aanvragen van allerlei mensen. Engineers, teachers, CEO's. We've had celebrities. Um, all the way up to major, major players in government. Zelfs beroemdheden en leden van de regering dus.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op sommige scholen zijn de achterstanden door de coronacrisis zo groot... dat tot 40% van de leerlingen dreigt te zakken voor het eindexamen, meldt het FD. Minister Slop laat de eindexamens vooralsnog doorgaan. In zeker 70 ziekenhuizen in Myanmar wordt gestaakt uit protest tegen de militaire staatsgreep. Het protest is georganiseerd door de burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging. Die zegt door te gaan met de actie totdat de gekozen regering van Aung San Suu Kyi weer aan de slag mag. 115.000 mensen kregen vorig jaar de diagnose kanker. En dat zijn er 4.000 minder dan in 2019. Het is voor het eerst in 30 jaar dat er een daling is. Maar dat komt vooral door de coronacrisis. Bijvoorbeeld doordat minder mensen naar de huisarts gingen. Het weer, het wordt vandaag een regenachtige dag. Temperatuur 9 tot 12 graden. on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. They me down, tearing me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control.